Voorspoedige Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Sydney en Vee. Even voor half vijf waren explosies te horen en werd het pand bestormd. Kort daarvoor wisten nog een aantal gegijzelden te ontkomen. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gijzelnemer is een vluchteling uit Iran. Hij is een bekende van de Australische politie. De man is veroordeeld voor het sturen van haatbrieven aan nabestaanden van Australische militairen... die bij internationale operaties zijn gesneuveld. Ook wordt hij verdacht van een reeks aanrandingen. Pieter van Vollenhoven wordt morgen opnieuw geopereerd aan huidkanker. De man van prinses Margriet hoeft niet te worden opgenomen. Het kwaadaardig weefsel wordt polyklinisch verwijderd. Van Vollenhoven is de afgelopen jaren al een paar keer voor huidkanker behandeld. De eerste keer was in 2001. Tegen de man die wordt verdacht van de moord op een infiltrant van de politie heeft het OM in Maastricht 20 jaar cel geëist. De verdachte wordt verantwoordelijk gehouden voor de marteldood van de 25-jarige Guido Kosterman. Die gaf in ruil voor geld informatie aan de politie over het drugsmilieu in Maastricht. De uitspraak is eind januari. Het College Bescherming Persoonsgegevens dreigt Google met een dwangsom die kan oplopen tot 15 miljoen euro. Volgens het CBP zijn Googles privacyvoorwaarden in strijd met de wet. Sinds 2012 koppelt het bedrijf de persoonsgegevens uit al zijn diensten, zoals de zoekmachine, Gmail en YouTube. Daardoor kan Google gepersonaliseerde advertenties maken zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Eind februari moet dat zijn veranderd. De gijzeling in een appartementencomplex in Gent is voorbij. De gegijzelde is ongedeerd. Justitie zou drie verdachten hebben aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Een zwaar bewapende speciale eenheid van de Belgische politie ging rond de middag het complex binnen. Volgens omwonenden gaat het vermoedelijk om een drugsruzie. Het weer, het is vanmiddag en vanavond overwegend droog en 6 tot 8 graden. In de loop van de nacht vanuit het westen weer enkele buien met minima rond 4 graden. Morgen eerst buien, verder weinig verandering.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 A6 Lelystad-Muiden bij Almere Buiten-Oost 4. En op de A7 in Noord-Holland is er bij Medemblik een ongeluk gebeurd. In beide richtingen is de linkerreis ook dicht. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk 4 en tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 6 kilometer.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 Nothing really matters. stuur je allemaal fijne dagen en... Een